uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De vrachtbrieven van treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren... kloppen niet altijd, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport in het AD. Ze waarschuwen dat het tot levensgevaarlijke situaties kan leiden... voor hulpdiensten en spoorpersoneel. Bij controles vorig jaar van 412 treinen... bleek er in 37 gevallen iets mis te zijn... Zo ontbrak informatie of ging het om onjuiste informatie over de stoffen die in de wagons zaten. De kabinetschef van Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker noemt de nieuwe Griekse voorstellen een goede basis voor de ingelaste eurotop van vandaag. Hij bevestigt dat de voorstellen zijn ontvangen. De Griekse premier Tsipras noemde ze voor alle partijen het beste. Gisteravond gingen in Athene opnieuw duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de euro en de strenge bezuinigingsmaatregelen. Demonstranten liepen met Griekse vlaggen en spandoeken met teksten als nee tegen de euro en het land is niet te koop. Interpol begint komende maand een nieuwe Europese opsporingsdienst, schrijft de Britse krant The Guardian. De dienst moet kopstukken van IS-propaganda-accounts op sociale media zoals Twitter opsporen. Ook wil Interpol weten wie de mensen zijn die de jongens proberen over te halen om te vechten in Irak en Syrië. De nieuwe dienst werkt volgens Interpol samen met een aantal sociale media. Welke dat zijn willen ze niet zeggen. En een hittegolf in het zuiden van Pakistan heeft al aan zeker 140 mensen het leven gekost, vooral ouderen. De meeste doden vielen in Karachi, de grootste stad van het land. De temperatuur liep daar op tot boven de 45 graden. En vanaf morgen daalt de temperatuur weer iets, maar het blijft nog altijd warm. Het weer. Flink wat regen en kans op onweer vandaag. Ook waait het stevig. Het wordt niet warmer dan een graad of 16.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 it by the hand and make it do a handstand and take your baby by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 nights all days long. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst, and in her eyes you sapphires blue. And you need her and she needs you.

When you do believe, do sharing what was true. Oh, I said, that's all day's love. That's all day's love. ritme van Zandvoort. Zandvoort. to the depths in your wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. you here to make you go. Gotta know, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't gonna. here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe. Uh. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.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 天。 to game ZFM.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 self-control Want you? upon a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Punching, jumping, I don't care. My whole life. oh.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 106.9 ZFN